1 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vanavond acht mannen aangehouden voor wapen- en vuurwerkbezit. De mannen werden gearresteerd nadat de politie meerdere telefoontjes van bezorgde buurtbewoners had gekregen... over een grote groep mannen die met bivakmutsen en wapens op straat liepen. De vuurwapens, waaronder een Kalashnikov, bleken nep. De mannen zeggen dat ze de wapens wilden gebruiken voor een videoclip voorbij een rapnummer. Albanese oppositiepartijen zijn in de hoofdstad Tirana de straat op gegaan. Ze willen dat de socialistische regering opstapt en dat er vervroegde verkiezingen komen. De oppositie beschuldigt de regering van premier Rama ervan corrupt te zijn... en banden te hebben met de georganiseerde misdaad, iets wat de regering ontkent. Aanhangers gooiden fakkels, vuurwerk en andere projectielen naar de politie. De minister van Binnenlandse Zaken hekelde deze aanvallen... en zei dat er vijf agenten bij gewond raakten. Een spookrijder heeft op de A18 bij het Gelderse Weel... een ernstig ongeluk veroorzaakt... waar in totaal drie auto's bij betrokken waren. Daarbij is één persoon om het leven gekomen... en een ander zwaar gewond geraakt. Vanwege het politieonderzoek was de A18 van Zevenaar naar Varsenveld... bij Weel de hele avond afgesloten voor al het verkeer. Vier wedstrijden in de eredivisie vanavond. Ajax won met 6-2 van Excelsior... mede dankzij een hat-trick van Klaas-Jan Huntelaar. AZ-ADO eindigde in 2-3. Na een tumultueuze slotfase maakte ADO kort voor tijd de winnende goal. Feyenoord profiteerde optimaal van de nederlaag van AZ... en won met 10 man thuis met 2-1 van Heracles. De Rotterdammers staan op plaats 3 nu 4 punten voor op de Alkmaarders. De Limburgse derby Fortuna Sittard-VVV Venlo eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer... Vannacht blijft het bijna overal droog en is het vrij helder. Alleen op de Wadden en in Zuid-Limburg kan nog wat winterse neerslag vallen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt.